Dit is Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Spanje, Italië, België en Frankrijk verbieden van vandaag tijdelijk het speculeren op koersverliezen, het zogenoemde short-selling. Zo moet de onrust op de effectenbeurzen worden verminderd. Bij short-selling verkopen handelaren geleende aandelen. Als die aandelen in waarde zijn gedaald, kopen handelaren ze weer op om ze weer terug te geven aan de eigenaar. Op die manier kunnen handelaren winst maken. Mogelijk proberen sommige speculanten de koersen negatief te beïnvloeden door geruchten te verspreiden. De forse winsten op Wall Street hebben de beurzen in Azië nauwelijks weten te inspireren. De beurs in Tokio opende wel in de plus, maar halverwege de handel was die winst verloren en inmiddels staat de Nikkei-index op een klein verlies. De beurzen in Hongkong en Sydney laten wel bescheiden winsten zien. De rellen in Engeland hebben een vierde leven geëist. Een man van 68 is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Hij is maandag vermoedelijk tegen de grond geslagen toen hij een brandje wilde blussen in de Londense wijk Ealing. Hij raakte daardoor in coma. Er is een foto van de verdachte vrijgegeven. Het is vannacht, voor zover bekend, net als gisteren, rustig gebleven in de Engelse steden. De gouverneur van Texas, Rick Perry, stelt zich morgen kandidaat voor de presidentsverkiezingen. De christelijk-conservatieve republikein Perry is al bijna 11 jaar gouverneur in Texas. Hij volgde in december 2000 George Bush op. Volgend jaar, november, dan zijn de presidentsverkiezingen in de VS. Het Rode Kruis opent een nieuw fonds genoemd naar erevoorzitter Prinses Margriet die afscheid neemt. Het fonds is bedoeld om mensen beter te beschermen tegen natuurrampen. Met het geld worden bijvoorbeeld huizen verbeterd, zodat ze beter bestand zijn tegen overstromingen. Dan nog het weer, het is bewolkt en lokaal kan er een bui vallen. Vanmiddag breekt in het westen de zon door, het wordt zo'n 21 graden. Het weekend blijft wisselvallig. Dit was het NOS Show. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad zal een file op de A16 richting Rotterdam. Maar staat op de parallelrijbaan tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienoordbrug 3 kilometer een ongeluk.